8 uur. de Kok met het NOS Journaal. De man die vorig jaar zelfgemaakte brandbommen naar het Turkse consulaat in Amsterdam gooide... deed dat om aandacht te vragen voor de Koerdische zaak. Dat bleek tijdens de rechtszaak vanmiddag. Volgens de officier van justitie koos de man bewust voor het Turks consulaat... en was het een geluk dat er geen mensen in of bij het consulaat waren tijdens het incident. Het Openbaar Ministerie heeft tegen de man een celstraf van 15 maanden geëist. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid Juan Guaido erkend als de nieuwe tijdelijke president van Venezuela. Volgens de Europese politici moet Guaido als voorzitter van het Venezolaanse parlement de macht krijgen tot er vrije verkiezingen zijn gehouden. Het Europarlement roept EU-lidstaten op hem ook te erkennen. Veel Europese landen, waaronder Nederland, willen dat pas doen als de huidige Venezolaanse president Maduro blijft weigeren om uiterlijk volgende week parlementsverkiezingen uit te schrijven. De bediening van de bruggen en sluizen op de afsluitdijk... is volgens Rijkswaterstaat onbetrouwbaar door softwareproblemen. De besturingsinstallaties van de bruggen en sluizen zijn in 2016 vervangen... maar blijken niet goed te werken. Rijkswaterstaat onderzoekt nu wie voor die problemen verantwoordelijk is. Als tijdelijke oplossing wordt er nu extra mankracht ingezet... en ook zijn er meer camera's geplaatst. De reparatie van de systemen start dit voorjaar. De afsluitdijk en de vaarwegen gaan dan vijf tot zeven dagen dicht. Een Poolse slachterij heeft zo'n 2.500 kilo vlees van zieke koeien naar andere Europese landen geëxporteerd. Waaronder Finland, Hongarije, Frankrijk en Spanje. In Nederland is het, vlees, voor zover bekend niet terechtgekomen. gekomen. Volgens de Poolse veterinaire dienst zijn de koeien illegaal geslacht... en is een deel van het vlees ook in Polen zelf verkocht. Op undercoverbeelden is te zien dat de koeien zo ziek zijn... dat ze niet kunnen lopen. De Poolse autoriteiten hebben de slachterijen in het noordoosten van het land gesloten... en ook worden controles in andere slachterijen aangescherpt. Het weer. Vanavond gaat het een paar graden vriezen. En vannacht trekt er een gebied met sneeuw van zuid naar noord over het land.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 I've got tears in my eyes, I know how to cry. I used to choke on my emotions and I don't know why. I don't feel like the sun look gray, that make the sky look pale, that make me look away from the injustice I see. Never truly noticed it feels the furthest from me verschil? Ik eerlijk gezegd niet. Maar goed, eh, de plaat ging er eh, min of meer over. Het plaat, plaat moet je mij horen. Het is eh, gewoon een stuk muziek wat geschreven is en gemaakt door Marnix Dorenstein onder de naam X. Difference dateert ook alweer van denk ik een jaar of vier, vijf terug toen hij dit uitbracht. Het ging over ja, transgenderneutrale kleding. Dat was een beetje de insteek van het verhaal. Hij en zijn naam, eh, zijn grote vriend eh, Jelte Tuinstra... kwamen op een gegeven moment in eh, de winkel terecht. En toen zei de verkoopster... ja, maar dat is alleen maar voor vrouwen. Ja, wat boeien belangrijk. we willen gewoon dat jasje hebben, punt. En, en, toen was het liedje eigenlijk min of meer geboren. Difference, welkom bij deze ja, laatste januari dag van 2019 een reguliere uitzending van Alternative FM. En eh, we hebben dus ook nog heel wat leuk nieuw materiaal binnengekregen deze week. En dat eh, gaan we dan ook eh, fijn draaien. Nou, binnengekregen, dat heb ik gewoon opgespoord. En dat gaan we ook draaien. wat te, denken van bijvoorbeeld een nieuwe single van Rhino. Dat is de vierde voorronde kandidaat voor de Rob Akda wordt een single van Lizzie V. Wie schuilt er achter Lizzie V? Dat is een eh, Rotterdamse singer-songwriter... die in Amerika toch aardig wat eh, weet eh, te bewerkstelligen. Ik geloof dat ze nu aan de andere kant van de plas ook zit. Dan hebben we nog een, ja, hebben we nog, nog een single, als het goed is. en dat is de nieuwe single van <laughs> inderdaad Dakota. Die, die hebben er ook een. Fourleaf Clover. En dat, eh, dan hebben we er geloof ik eh, nog één. En dat is Nothing at All van Aion. Die eh, zal je zo dadelijk al gaan horen. Want we hebben eerst natuurlijk... nou, dan gaan we gewoon ook... ja, dat gaan we nu ook maar gewoon draaien. Lijkt mij wel verstandig. Dat is die nieuwe single. En die heeft zij achtergelaten eh, in december 2018. Vlak voordat zij eh, voor ehm, ja, min of meer de studie naar Sri Lanka is eh, vertrokken. En dat gaat over een onuitgesproken liefde. Vandaag de audio binnengekregen van King 4 Records. Hier is die. En dat nummer dat heet dus Nothing At All van Aion. tell me what's big green eyes looking at my face, saying nothing. It'll tell me what's behind the words you say. They're telling me nothing at all, but I want to know if what I feel is real and I want to know Is there something here? And I want to know Is there something you feel? And I want to know running, spinning and raising, got my feet off the ground. But your silence has put me down again. I'm down again. I'm down again. Oh, down again. But I want to know. the dark. the dark with me. Feel your way through the dark. Ruud Houweling. De fijnproevers hadden het dan natuurlijk al lang al begrepen dat eh, hij dat was. En Through the Dark eh, heette het eh, nummer. En dat is ook alweer van het laatste album wat hij heeft uitgebracht. Dateert van 2000 en moet ik even goed nadenken, 17 alweer. En dat album dat heet Here Racing Bounces. Dat heeft hij geschreven omdat wij dus eigenlijk geen traditie hadden... als het gaat om ja, folkmuziek, zo moet je het eh, schrijven. Maar hij komt eh, met eh, nieuw materiaal, EP. En dat zal ergens tussen nu en twee maanden een, het levenslicht eh, gaan eh, zien. En dat is de reden waarom we Ruud Houweling opnieuw in de belangstelling zetten. Dat eh, geldt trouwens voor meerdere bands. Ik moet achter iets aan <laughs> tijdens deze uitzending. wordt nog, wordt nog wat. En dat, dat kunnen we dus allemaal gaan verwachten tussen nu en een tijdje eigenlijk. Die andere twee, dat zijn Astrid en Sammy Stereo. Die, die hoor je straks ook nog in deze uitzending. Nothing at All was eh, de nieuwe single van... Eh, nou, nieuwe single. Het, eh, de laatste verschenen track van Arjon. En daar heeft ze een clipje bij geplaatst. En dat nummer dat hebben we van de week ook nog gedeeld op de sociale media. Dus dat weet je dan ook weer. Nu weer terug even naar iets anders. Want dat, dat is altijd leuk als je dan van twee verschillende systemen iets moet gaan doen. Ehm, want Sophia Dracht is weer, eh, die heeft weer eh, wat van zich laten horen. Nou is dat nummer al, een wat langere tijd uit. Eh, september 2018 heeft ze dat al uitgebracht. Maar het is opnieuw in de belangstelling komen te staan... door een verhaal van Art Rocks. Daar heeft zij op een gegeven moment de muziek en de beelden bij, bij gemaakt. En dat moet je dan ook maar kunnen. Maar de winnares van de Grote Prijs van Nederland in 2013... bij de Singer-Songwriters laat zich niet voor één gat vangen en heeft daar een prachtige clip bij gemaakt. Maar ook dito een song. Geïnspireerd op het eh, meisje met het haar in het water. En dat is eh, van Cole, uh, of Cor Westerik, de kunstenaar. En dat heeft eh, Sofia heel goed gedaan. Het nummer dat heet Blameless. appelstroom gejat. Kweekte puur en ongezoet, verkocht het onsje dat hij over had. Aan vrienden voor een vriendenprijs, of aan zijn shoppie in zijn stad. Verroei niet, ik tel tot tien. Blijf zitten waar je zit, wie niet weg is, is gezien. Zie ik zie wat jij niet ziet, de wereld op zijn kop voor een zonne met wat wiet. Verroei niet, ik tel tot tien. Blijf zitten waar je zit, wie niet weg is, is gezien zie, zie wat jij niet ziet. De wereld op zijn gezet met wat wiet. Nou, dat, dat kun je wel zeggen. Eh, eh, maar goed, Van Piekeren is eh, helemaal wat dat betreft in bloedvorm... als hij dit soort dingetjes blijft maken. Ehm, het, nummer is, het titelnummer van het laatste album De Wereld op zijn kop. En daar trekken dan de, de, heren dus ook gewoon... half Nederland weer mee door, door elke theaterzaal... om het een en ander wel weer te laten horen wat dat er gaat. Eh, eh, ik zit te zoeken, want ik heb toch een Nederlandstalig materiaal... Eh, heb ik toch aangekondigd dat ik dat zou draaien. En op een, of andere manier, bizarre wijze, kom ik dat dan dus weer op een, een of andere manier weer niet tegen. Dus dat is wel... Heel... Oh ja, kijk, het staat hier. Raar, raar. Ik had het toch, de namen had ik min of meer eigenlijk getagd. Maar goed, ehm, daarvoor horen we Sofia Dracht. En dat is de bijdrage voor Art Rocks. Daar, dat schijnt ze dus met vlag en wimpel te hebben doorstaan. Want dat nummer eh, wat ik eh, net eh, gedraaid heb. Blameless, dat is eigenlijk een beetje uitgeroepen tot de song van dat moment. Maar goed, daar ga ik, het, daar ga ik heel niet te, te, diep op in. Ehm, Pact of Steel is de volgende en dat is van Summerhoes uit Rotterdam. of grease bled repetition. Bas Blanco met het eh, nummer Read Me Stories van Exilio... wat ook nog eh, helemaal gaat eh, verschijnen, dat album. En dan kunnen we dus alles gaan draaien. Pact of Steel hoorde je daarvoor van Hoes. Deze dame die komt als het goed is ijs en wederdienen. En dat zeg ik dan ook maar heel erg plechtstatig... want de winter is, zit vol met verrassingen... En als er ook maar een beetje sneeuw of ijzel ligt... ja, dan gaat het hele feest volgende week niet door. Maar zij gaat komen. Joël Goerchan zoals ik het eh, onbeholpen uitspreek. Maar ik hoop dat ik het <laughs> volgende week goed ga uitspreken. Dat nummer dat heet Stijn Glas. winter, the world seems yours. So let's go out, even though it's snowing. Let's take the world upon a dare. Let's see what it has in store that will carry us away. Little boy, don't you worry Little boy, let me worry about you. And it's summer, and everyone's out. Oh, it's summer, and you cannot seem to breathe. So let's stay given back to us everywhere you look. So let's sit down on the green, green grass of home. Let's tell each other different stories about nights up in towers and princesses. Little boy, don't you worry about me. Little oh, boy, let me worry about you. All you have to worry Het zijn hele leuke dingen eerlijk gezegd. Hè? Dan, eh, dan ben je 10 seconden voordat je eh, iets moet doen... en dan flikkert er van <laughs> alles en nog wat om, eh, omver. Maar goed, ehm, dit is heel erg natuurlijk gloedvol nummer gebracht... door Marvin Day en zijn band Little Boy. heeft het ook nog min of meer hier uitgevoerd. hier bij ons in de studio. Dat was vlak voor kerst, als ik het wel heb. Ergens geloof ik zelfs nog een beetje begin december... dat hij dat gedaan heeft met de complete band. Waar ook ene Cas Dronkers eh, deel van uitmaakt. Maar eh, Cas eh, loopt daar niet zoveel mee te koop. Hij maakt <laughs> gewoon onderdeel uit van Marvin Day. Dus. maar goed, Little Boy is vooruitlopend op het album wat moet gaan komen. En dit was het laatste werkje. En schijn, wij schijnen dus nog een, leuke en een hele mooie akoestische versie van dit nummer nog te hebben staan. Dat heeft hij ja, speciaal ook voor ons gedaan. Een beetje vooruitlopend heeft hij die nieuwe single toen gespeeld. Stijn Glaas van Joël met die onuitsprekelijke achternaam. Volgende week ga ik eens even vragen, als alles goed gaat met het weer... hoe ik dat uit moet gaan spreken. Want ik uh, breek er nog behoorlijk <laughs> veel mijn, eh, mijn mond erover. En dat is uiteindelijk niet de bedoeling. Dit is muziek hier uit de buurt. Oftewel... Uh, Jora, zij komt uit, ja, uit Haarlem eigenlijk. Ik kan het niet anders van maken. En het nummer dat heet Ready to Dive. You pulled me away just like it was nothing to you. Felt the scent of my body, the sky getting cloudy. Couldn't take me away from you. Oh, I've been waiting, waiting for this night, waiting for this love to come into my life. Yeah, I've been searching, searching for a to be told. Keep coming back for more. I love those secrets night can hold. I get up and lock the door. Cause you can't argue with a heavy heart. Get down to the core. Until I'm right back at the start. never know what's right. When I don't have nummers even achter elkaar. Peace of Mind was de laatste van Nicky Monroe. Wie zat daarachter? Dat is uh, Monique Demarteau. Die zit daarachter. En eh, die kennen wij nog van een heel eh, ver verleden. Dan praat ik over een beetje van 6, 7 jaar terug toen met uh, Bastardi die Blues. Een band uit Limburg. En eigenlijk ook wel een band die een beetje op leeftijd eh, was. Tenminste, zeker twee leden van die band. Eh, geldt niet voor deze dame, want die, dat, dat is natuurlijk nog een, een stukje... ja, meer eh, de leeftijd eh, van, eh, laten we zeggen, <laughs> een beetje biedig, rond de 30 denk ik. ze heeft zelf ook een muziekverleden. Ruby Explosion heeft zij ook nog gedaan. En nu met Nicky Monroe doet ze nu, ja, min of meer ander werk. En dit is daar een uitvloeisel van. Peace of Mind. Tibi Florissen, die hebben we vorige week eh, weten te draaien. En eh, dat was ook wel heel erg eh, fijn dat we Thomas weten te strikken voor een primeur. Blue November Sky. En daarvoor hoorden we Jura met Ready to Dive. Het is vijf minuten voor negen. En dat betekent dat ik er nog eentje kan draaien tot aan het nieuws van, van negen uur. En dat is ook van een band die regelmatig terugkeert in Alternative FM. Het is de andere Alaska, om het dan maar zo te zeggen. En dan heb ik het over Alaska Pollock. En het nummer dat heet Enaf of Us.